In Duitsland stijgt het nu naar recordcijfers. Eh, in Engeland, maar ook in Nederland geen recordcijfers, maar wel te hoge eh, besmettingscijfers. Al zijn er ook positieve ontwikkelingen, zei Rutte in zijn wekelijkse persmoment. Zoals de vaccinaties die nu in volle gang zijn. Uiteraard is er wel licht aan het eind van de tunnel. Laten we dat wel met elkaar vaststellen. Het goede nieuws is wel dat we nu perspectief hebben. Uh, later dit jaar dat we misschien eindelijk van die ellende af zijn. Maar zover is het dus nog niet. Volgende week dinsdag is er weer een coronapersconferentie met behalve premier Rutte ook minister De Jonge. Waarschijnlijk wordt de lockdown met twee weken verlengd tot begin februari. Er moet iets veranderen aan de regels over de bijstand, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Aanleiding is het verhaal van een vrouw in Noord-Holland. Zij moest haar uitkering terugbetalen omdat haar moeder elke week een tas boodschappen gaf. En de vrouw dat niet had gemeld. Een gemeente is nu verplicht om het geld terug te eisen. Maar als het aan de Kamer ligt, kunnen gemeenten straks ook eerst waarschuwen. Buitenlandse toeristen kunnen straks geen joint meer halen in Amsterdam. Burgemeester Halsemaat, OM en de politie willen dat alleen Nederlanders straks nog de koffieshop in mogen... om overlast tegen te gaan. Deze vrouw vat de situatie even samen. Als jij een buitenlander bent en bent hier op vakantie en je wilt een wietje roken... Nee, is op zich prima. Maar overlast, dat is het vervelende. Het is nog niet bekend wanneer de regels ingaan. Weernamen in Duitsland zijn dit jaar diverser, zegt RTL Nieuws. De Duitsers geven hoge en lage drukgebieden een naam. Maar al die namen waren tot nu toe typisch Duits, zoals Gunther en Angela. Bij onze Oosterburen kun je zo'n naam voor honderden euro's kopen als sponsor. En dus heeft een organisatie voor diversiteit 14 namen gekocht voor dit jaar, zoals Ahmed. In ons land zijn de namen al langer diverser. Vorig jaar kwam Storm Samir nog over. En dan het weer. De zon is op veel plekken te zien.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 He was down for his brother, respectful to his mother, a good boy don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool. Uh, reading books about wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round, round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time. dressed in black please. Gives. Música can't here. Zelf draag, dag en nacht een zonnebril. Dan ik altijd buitenshuis verzameld, tweedehands antiek.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 President Trump gaat op 20 januari niet naar de inauguratie van zijn opvolger Joe Biden. Op Twitter zegt hij dat het hem vaak wordt gevraagd, maar dat hij niet gaat. De GGD's willen, zodra er voldoende vaccins beschikbaar zijn... 1 miljoen inentingen per week gaan zetten. En ook moet er in elke gemeente een priklocatie komen. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op nachtvorst. Morgen droog met zonnige perioden en dan wordt het een graad of drie. I'll tell you when it feels right. i choose the darkness over the daylight. the day rays I saw the sun come solution to the remedies. Enemies becoming friends when bitter. everything in between. And I don't know which way it's gonna go. If it's gonna be a rainy day, there's nothing we can do to make it change.